Michel Koenen met het NOS-journaal. Donald Trump zegt dat hij de kosten van de Amerikaanse president... dat hij nog niet betrokken is bij het ontwerp en de onderhandelingen. Trump dacht dat de muur zo'n 12 miljard dollar zou kosten. Volgens schattingen van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid... wordt dat bijna 22 miljard. Trump zegt dat hij ook de kosten van de JSF... en het nieuwe presidentiële vliegtuig omlaag heeft gekregen. Op het terrein van Tata Steel in Velsen-Noord woedt een grote brand in een transformatorhuisje. Buurtbewoners zouden voor de brand uitbrak een harde knal hebben gehoord, zegt de veiligheidsregio. boven het terrein hangen dikke zwarte rookwolken. De brandweer adviseert mensen die in de buurt wonen om ramen en deuren dicht te houden. Jean-Claude Juncker wil geen tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie. In een interview met de Duitse radio zei hij dat hij het bij één termijn houdt. De Luxemburger werd in 2014 in zijn huidige functie gekozen... Hij is nu halverwege zijn ambtsperiode die tot 2019 loopt. En de autoriteiten in Oostenrijk zijn op zoek naar een man... die verkleed als Adolf Hitler rondloopt door de geboorteplaats van de natieleider. De man zou tussen de 25 en 30 jaar oud zijn... en is zeker één keer gefotografeerd voor het geboortehuis van de dictator. Volgens inwoners van de geboorteplaats noemt de dubbelganger zichzelf Harald Hitler... In Oostenrijk is het verheerlijken van Hitler of de nazi's streng verboden. Het weer nog. Vanavond en vannacht trekt een nieuw neerslaggebied met regen, natte sneeuw of sneeuw over het land. Ook kan het ijzelen. De temperatuur kan iets onder nul uitkomen. Morgen wordt het in de loop van de ochtend droog.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 De nummer 16 van eh, deze week zijn we mee begonnen. Dus Jack Jones. You Don't Know Me. Hele uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En we gaan ons klaarmaken voor de top 3 van deze week.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 En net hoorde je Rob Williams en met Run In. Be faster, emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger. week Heili Steinfeld samen met Gray met uh, Starvin. En de hoorde je Sigma samen met Birdie met eh, Find Me. Hé, hey, ik had hem toch uitgezet? Ah ja, dan zetten we hem even pauze nog en aan het begin. Want eh, voordat we aan de top 10 eh, gaan beginnen... heb ik uh, eerst een kleine resume voor je. Van de platen die we wel en niet hebben gehad. En terwijl het echt wit begint te worden buiten, jongens. Dus ik krijg een kerstgevoel hier. hey, we kijken. waar was het gebleven? Oh ja, bij 27. 26 heb ik ook wel verteld. 25 ook 24 dan. Daar staat Nike met Sexual. Op 23 vinden we Sia staan met Kendrick Lamar met The Greatest. En Little Mix met Shout Out to Max is blijven zitten op een 22e plaats. Tavlo met Cold Girl staat op 21. Eh, en op 20 vinden we Bruno Mars met 24 Karat Magic. Op 19 staat Shakira samen met Maluma met Chantaye. Op nummer 18 Sam Pelt, What About The Love. En Robbie Williams met Love My Life staat op nummer 17. De nummer 16 is in handen van Jack Jones eh, met You Don't Know Me... wat meteen de snelste stijger is van deze week. En op 15 vinden we Pharrell... Pharrell Williams met Running. Op nummer 14 Bebe I Got You. En op 13 staat Sigma samen met Birdie met Find Me. De nummer 12 dan is één plaatsje gedaald. Hardway samen met Jay Sean met Thinking About You. En op nummer 11 dan uh, Heidi Steinveld samen met uh, Z...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 En dat betekent dat we weer eh, de, de, de, de mm, eh, eh, Nederlandse top 40 gaan behandelen. ik kom niet uit mijn woorden vandaag. Ik weet niet wat het is. Misschien omdat Sander erbij is nu. Dat ik gewoon zenuwachtig word of zo. Ik weet niet. Nou, ik denk het niet. Hey, de Nederlandse top 40 in vogelvlucht. De nummer 40. De rode lantaarndrager is Sia met Kendrick Lamar met The Greatest. Nieuw binnengekomen op 37 is Rondé met Naturally. Rack Bowman is ook niet nieuw binnengekomen, maar die staat op 33 met eh, Skin. Rack Bowman staat er nog een keer in met Human, maar dan op 28. Uh, eh, ah, nummer 20 dan is eh, Gavin James met Nervous. 19 staat Chris Cross Amsterdam met Are You Sure? Bruno Mars staat op nummer 17 met 24 Karat Magic. Gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Op 10 vinden we Jean-Paul met Dua Lipa met No Lie. Alicia Cara, Scars to You Beautiful op nummer 9. Martin Garrix, Scared to be Lonely op nummer 8. En Ed Sheeran, Castle on the Hill op nummer 7. Dat is wel bijzonder, de nummer 8. Uh, eh, eh, Martin Garrix was vorige week binnengekomen op 29. Eh, en dat is dus nu op 8. Dus best wel een goede stijging ervan. James Arthur, Say You Wanted to Go vinden we op een zesde plaats. En de Chainsmokers met Paris op nummer 5. Call on Me van Starley staat op nummer 4. Op nummer 3 is blijven zitten Clean Bandit uh, met Druckerby. Nummer 2 is ook blijven zitten. Ronnie Flex samen met Frenna met eh, Energie. En de nummer 1, hoe verrassend, die is ook blijven zitten. Eh, Ed Sheeran met A Shape of You. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Snel door met de top 40 eh, van Europa. En dat doen we met een lekkere zomerse nummer, terwijl dat het wit is buiten. Ricky Martin is dit samen met Maluma met Vente Paca. te enamores. als de eh, sneeuw schijnt, hè? Ja, eh, sneeuw schijnt. <laughs> Als het eh, <laughs> sneeuwt, dan verwacht je eigenlijk een kerstman. En die is binnengestapt hier in de studio. Want ja, Sander is ondertussen aanwezig. En die zit met, met, zijn baard en dat kapsel van hem is het echt net een kerstman. Hij draagt alleen een bril, dat is nog een beetje jammer. Maar voor de rest klopt het gewoon. Nou... <laughs> Ja, echt waar. Ik heb nog net geen grijs haar. Nee, nou ja, je hebt het geverfd. Die dikke pens begint ook al te komen, dus op zich hè, moet het kunnen komen. Ja. Hey, we gaan uh, nummer 5 uh, eh, voor je drijven voordat we eh, bijna aan de top 10 gaan beginnen. Dit is de Passenger met Anywhere. If get out on the ocean, if you sail out on the sea, if you get up in the mountains, if you go climbing on trees.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 En een van de negen zittenblijvers. In 22 weken alweer in de lijst. Dan schiet het alweer op. Hey, de nummer 4 gaan we even overslaan. Hij heeft een tijdje op nummer 1 gestaan, daarna op nummer 3 en nou dus op nummer 4. En dan heb ik het over Clean Bandit samen met uh, en marie met uh, Rockabye. Een plaat die alweer 12 weken lang in de lijst staat. En wij gaan rustig aan naar de nummer ja, naar de top 3 van eh, deze week. Maar niet voordat ik ga verklappen dat er straks om 5 uur... Eh, Bob gaat draaien. Ja, Bob gaat uh, draaien. Is een, een van de oudste, nou zo niet de oudste medewerker van CFM is dat. Ken je hem? Ik ken hem. Ja, ja, ja, weet je ook zijn achternaam van Bob? Non, top. Ja, klopt. Bob non-stop, eh, oftewel de computerautomatisering eh, neemt het om vijf uur eh, van me over. Want Hans Wassenaar zonder zijn vrienden of met zijn vrienden ligt eraan hoe je het wil zien. Die is helaas verhinderd vandaag. Ik denk dat hij ergens ingesneeuwd zit in het zuiden van het land of zo. Ik weet het niet. Hij moest ergens naartoe samen met zijn vrouw. En ging uit eten of weet ik veel wat. Misschien mag hij er wel. Maar ehm, ik zou het niet weten. Hij heeft het vorige week verteld. Maar ja, ik heb af en toe geheugen als een, een goudvis. Goed, we gaan eh, naar de top 3 van eh, deze week. Maar eerst gaan we luisteren hoe de top 3 er eh, vorige week uitzag. Nummer 3. Breakdown op vrijdag. Down op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week op nummer 3 een uh, man die uh, vorige week vrijdag nog in Nederland was.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 En eh, deze week eh, blijven zitten op nummer 2. Maar ik verwacht dat hij binnen nu en twee weken wel door gaat stoten... naar de nummer 1 positie van de Europese top 40. Hey, op nummer 1 deze week in de Europese top 40...